Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Daphne Schippers heeft worden gekwalificeerd voor de halve finales op de 100 meter in Rio. De Nederlandse atlete liep een tijd van 11 1600ste en eindigde daarmee in haar serie als eerste. De nummers 1 en 2 plaatsen zich automatisch voor de halve eindstrijd morgen. Zwemmer Michael Phelps is er niet in geslaagd de 100 meter vlinderslag voor de vierde keer op rij te winnen. Die wedstrijd werd in Rio gewonnen door de 21-jarige Joseph Schooling. Met zijn overwinning bezorgde Schooling Singapore de eerste gouden medaille ooit. De Zuid-Soedanese autoriteiten weigeren een extra VN-troepenmacht toe te laten tot de hoofdstad Juba. Een woordvoerder van president Kier zei dat deze niet wil dat het land wordt overgenomen door de Verenigde Naties. De reactie volgde kort na een stemming in de VN-veiligheidsraad over het sturen van 4000 extra militairen om de bevolking van Juba te beschermen tegen het opgeleide geweld. Paus Franciscus heeft in Rome een verrassingsbezoek gebracht aan een opvanghuis voor ex-prostituees. De vrouwen komen uit Roemenië, Albanië, Nigeria, Tunesië, Oekraïne en Italië. Ze zijn slachtoffer van mensenhandelaren en worden in Rome opgevangen door een katholieke liefdadigheidsorganisatie. De paus hoorde de verhalen van de vrouwen aan over gedwongen prostitutie. Met een aantal van hen sprak hij ruim een uur. Hij moedigde de vrouwen aan om sterk te zijn en deed een oproep om mensenhandel te bestrijden. De politie in Pakistan heeft een bende opgerold die in ziekenhuizen en kraamklinieken pasgeboren baby's stal. Die worden verkocht aan kinderloze paren. Ze zeiden tegen de moeders dat hun kind na de geboorte was overleden. Zeven mensen zijn aangehouden. Het weer, vannacht helder, licht tot half bewolkt. Overdag veel bewolking, vooral in de noordelijke helft van het land kans op een bui.